4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn inmiddels 132 mensen overleden door besmetting met het coronavirus. De autoriteiten hebben nieuwe cijfers bekendgemaakt. Bijna 6000 mensen in China zijn besmet met het virus... maar mogelijk loopt dat nog op tot meer dan 9000. Bijna alle nieuwe sterfgevallen waren in de provincie waar het virus ontdekt werd. Een aantal landen is inmiddels bezig met het terughalen van hun staatsburgers uit China... en uit de stad Wuhan. Zo stuurt de Europese Commissie twee vliegtuigen. Voor zover bekend zijn er 20 Nederlanders in Wuhan. Op een bedrijventerrein in Aalten, in de Achterhoek, woedt een grote brand. Het terrein ligt ten zuiden van het dorp, vlakbij de Duitse grens. Volgens Omroep Gelderland gaat het om het pand van een interieurbouwer. De brand veroorzaakt veel rook en daarom is aan het begin van de nacht een NL-alert verstuurd. De brandweer vraagt mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten. Bij brandweerprotesten in Parijs heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet. De brandweerlieden demonstreerden voor betere werkomstandigheden en garanties voor hun pensioen. Ook willen ze een verhoging van de gevarenbonus, die al sinds 1990 gelijk is gebleven. Ze staken vuurwerk af en probeerden wegversperringen te rammen. Al maanden wordt er veel gedemonstreerd in Parijs. De vakbonden zijn kwaad over de pensioenplannen van president Macron. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak van een overleden vrouw vorig jaar. Haar lichaam werd in juni gevonden in een weiland bij Westdorpen op de grens met België. Ze was doodgeschoten. Omdat ze geen kleding en sieraden droeg kon haar identiteit niet worden vastgesteld. In de zaak zijn zo'n 500 tips binnengekomen, maar de gouden tip zat er niet tussen.